In 2011 stopte hij daarmee. In een speciaal ingelast Sinterklaasjournaal vertelde hij toen dat hij 25 jaar lang de raadgever was van de Goedheiligman. Is dat zo? Ja. daar weten we helemaal niets van. Nee, ja, ik, ik, ik heb hem wel eens uh, goede raad gegeven als er weer iets misdreigde te gaan. Eh zo, dat is alles. Nou, je was er altijd als het nodig was, Bram. Altijd? Altijd. Hij was eigenlijk een soort hulp. Hulp Piet. Bram van der Vlucht was 86 jaar. Het is deze week best rustig in de binnenstad, blijkt uit parkeercijfers. In veel steden werden ongeveer een kwart minder auto's geparkeerd dan vorig jaar. Ook zijn er een stuk minder auto's op de weg. Wel is het nog drukker dan tijdens de eerste lockdown in het voorjaar. En ook bij KPN merken ze dat we in een lockdown zitten. De provider zegt tegen nu.nl dat ze sinds dinsdag zien dat we ineens een stuk meer op internet zitten. Waarschijnlijk omdat veel mensen weer thuis werken en dus de hele dag zitten te zoomen of teamsen. Ook s'avonds gebruiken we ineens meer internet dan normaal. Radioliefhebbers, opgelet. Een zendamateur uit Budel doet meer dan 10.000 oude radiospullen weg. Hij werkte vroeger bij de radiocontroledienst en haalde piratenzenders uit de lucht. Zo komt hij aan bergen en bergen zenders en ontvangers. Het spul ligt nu in een depot te wachten op een nieuwe eigenaar. We gaan eh, eh, alles op alles zetten om die zo snel mogelijk, ondanks de corona, zo snel mogelijk bij, eh, bij liefhebbers te krijgen. Dus eh, wat heel belangrijk is, het mag niet verloren gaan, het mag niet vernietigd worden. Ja, wat kun je allemaal met lampjes, weerstanden, paneeltjes en knopjes? Daar zijn echt wel liefhebbers voor, weten ze in het depot. Het kan naar een zendamateur, maar ook eh, naar een, een andere techneut of een hobbyist of gewoon een verzamelaar.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 Ik heb de melodie klaar, maar de woorden niet. Ik zoek nog steeds. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurd is bij elkaar? ook niet de muziek. Ik mis het samen zingen, ik mis jou en het publiek. Voel jij dat ook? Mis jij dat niet? Wat laat de aarde draaien, wat houdt ons op de been? Dus zend ik al mijn liefde naar jou dwars door alles heen. Voel jij dat ook? Doe jij dat ook? waarin de afstand groter werd. In de straat op het plein, er is een hoop gezegd. Tussen links en rechts, tussen kom en recht. In de snelkooppan valt de smaak soms weg. Maar we zitten allemaal aan dezelfde tafel. Moeten het doen op dezelfde aardpop. Met dezelfde akkoorden, met dezelfde letters in het alfabet. Hoe maak ik een lied over dit jaar? Hoe krijg ik alles wat gebeurt? Vol nieuwe dagen, vol met nieuwe kansen. Misschien een festival waar we samen kunnen dansen. Ik wil juichen naar de finish, proosten met een vriend. Klappen voor degene die het weer hebben verdiend. Ik wil over grens, reizen naar de zon, het zijn met mens. Maar voor nu, voor nu. 2020, ik ga verder. Genoeg gediscussieerd ik richt mijn blik naar voren en ik heb veel van je geleerd, maar we moeten door.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 You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, up, up on a leader. If you keeping up, you should keep it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say Let me take you dancing Two step to the bedroom We don't need no dance floor Let me see your best move Anything could happen Ever since I met you No need to imagine Baby, all I'm asking Is let me take you dancing Like that, that, that, that. da skirt, skirt on your body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, up, be my waitress. No, we not in love, so let's make it tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, Let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine.